Kees Groot met het NOS-journaal. In het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Radko Mladic... zijn de aanklagers van het Joegoslavië-tribunaal begonnen met de behandeling van de zaak Srebrenica. Mladic gaf leiding aan de troepen die in juli 1995 de VN-enclave binnenvielen... en 7000 moslimmannen en jongens om het leven brachten... De aanklager heeft als getuige tegen Mladic de voormalige Bosnisch-Servische officier Nikolic opgeroepen. Nikolic legde in 2003 een schuldbekentenis af voor het tribunaal. Hij betuigde zijn spijt voor de moord op de moslims. De Vereniging Nederlandse Gemeenten denkt dat het vijfpartijenakkoord de lagere overheden veel geld zal kosten. Volgens VNG-voorzitter Pans gaat het om 300 tot 400 miljoen voor dit en volgend jaar. Provincies, gemeenten en waterschappen krijgen minder geld door de bezuinigingen op de rijksbegroting. Daarnaast wordt het zogeheten schatkistbankieren verplicht gesteld. Dat betekent dat lagere overheden hun geld niet meer bij een gewone bank mogen onderbrengen, maar het bij het ministerie van Financiën moeten stallen. De kans is groot dat ze dan een aanzienlijk lager rendement krijgen, zegt de VNG. In het noorden van Pakistan zijn twee straaljagers op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden zijn omgekomen. Een van de straaljagers kwam in een woonwijk terecht. Daar raakten zeker twee mensen gewond. De straaljagers waren opgestegen van een luchtmachtbasis zo'n 100 kilometer van Peshawar. Ooggetuigen zagen de vliegtuigen overkomen, elkaar raken en neerstorten. In de Verenigde Staten zijn voor het eerst meer baby's van etnische minderheden geboren dan van blanke Amerikanen. Dat blijkt uit cijfers van het US Census Bureau dat de bevolkingscijfers bijhoudt. In de twaalf maanden tot eh, juli 2011 was 50,4% van de baby's gekleurd. 20 jaar geleden was het aantal baby's van minderheden nog 37 In de Verenigde Staten is 36 van de bevolking van niet-westerse afkomst. Het weer vrij zonnig, in de loop van de dag wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Morgen meer bewolking en in de middag en avond enkele buien. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 richting Amersfoort.